1 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn nu drie gevallen van besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. De eerste gevallen in Europa. Eén patiënt ligt in Bordeaux in het ziekenhuis, de andere twee in Parijs. Zeker twee van de drie waren in China geweest. Franse media melden dat één van de twee op terugreis in Nederland is geweest... maar dat is volgens het RIVM een misverstand. Hij is rechtstreeks van China naar Frankrijk gevlogen... De Franse minister van Volksgezondheid verwacht dat er meer ziektegevallen bekend zullen worden. De bestrijding van de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika kost 70 miljoen euro. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De plaag brak in december uit en inmiddels zijn honderdduizenden hectare met gewassen verloren gegaan. Hierdoor komt de voedselzekerheid in het gebied in gevaar, zegt de VN. Vooral Kenia en delen van Somalië en Ethiopië zijn zwaar getroffen... De plaag wordt beschouwd als de ergste in 70 jaar. Het onderzoek bij de woning in Duiven... waar gisteren drie mensen omkwamen bij een brand, gaat vandaag verder. Thuis wordt in de tussentijd bewaakt door agenten... om te voorkomen dat sporen verloren gaan. De brand begon gisterochtend en werd ontdekt door een voorbijganger. De slachtoffers zijn vermoedelijk een man en twee vrouwen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Er zijn honderden gebouwen eh, gewonden en volgens de autoriteiten liggen er nog mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. De aardbeving had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag in de provincie Elaze. De beving werd gevolgd door een aantal naschokken. Op video's is te zien hoe mensen in Elaze tijdens de aardbeving naar buiten vluchten. Het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt en in het zuiden kan er wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de min 2 en plus 4 graden.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 We're WNW and welcome to a new episode of Rave Culture Radio. This week we have new releases by David Guetta and Morton, Idris Elba, Sonny James and Ryan Marciano, the new Hardwell and Suyano, and we have a brand new New Year song called Mind Control. It is available on our YouTube right now. It has a super trippy video, so make sure to check it out at youtube.com slash wnwmusic. Back to the music, here's Oliver Heldens, Aquarius. Turn it up. Wow. Lady Buzzard. these will cause Sandro Silva, Max Adrian and Michael Activate. And before that our mashup of Tiesto and Rita Ora's Ritual with the rave culture release Ometa by Sandro Silva and Sabers. Still to come the new Vinay and a new song by veterans Paul Elstak and Clubheads. But first it's time for this week's New Year Selects. We have the anthem of a State of Trance 950 made by the man himself Armin van Buren. And also the new Artento Divini Armado reaching altitude label. But first, it's Ben Gold and Hannah. Come home. Turn it up.